Dit is Maud Schreurs met het nws Journaal. Iran is woedend dat president Trump heeft ingesteld voor mensen uit zeven moslimlanden, waaronder Iran. Burgers uit die landen krijgen de komende maanden geen visum meer voor Amerika. En mensen die al een verblijfsvergunning hebben, worden strenger gecontroleerd. Met de maatregel wil Trump terroristen weren, maar Iran noemt het een belediging voor het Iraanse volk. De Islamitische Republiek gaat als reactie een aantal visa voor Amerikaanse toeristen beperken. Alleen wie nu al een visum heeft, komt Iran nog binnen. En president Trump heeft via de telefoon kennis gemaakt met enkele wereldleiders. Zo sprak hij met de Japanse premier Abe, die binnenkort op bezoek komt in het Witte Huis. Daarna belde Trump drie kwartier lang met de Duitse bondskanselier Merkel. Vervolgens had hij president Poetin van Rusland aan de lijn. Ze spraken over de strijd tegen IS in Syrië. De westerse sancties tegen Rusland kwamen volgens het Kremlin niet ter sprake. En Trump sloot zijn belronde af met een telefoontje naar de Franse president Hollande. Voetbal in de eredivisie heeft PSV opnieuw in de slotfase gewonnen. In Almelo werd Heracles met 2-1 verslagen. Er werden vanavond nog twee wedstrijden gespeeld. Onder in de eredivisie won Roda op eigen veld met 4-0 van Excelsior. Utrecht versloeg Go Ahead Eagles. en Deventer werd het 1-0. En in de stad Schouwburg in Amsterdam heeft actrice Halina Rijn de Theoman Bouwmeesterring gekregen. Uit handen van collega Ariane Schluter. Dat gebeurde na afloop van de voorstelling Husbands and Wives, waarin Halina Rijn een hoofdrol speelt. Ariane Sluter kreeg de prestigieuze ring zelf in 2010 van Anne-Wil Blankers. De ring bestaat sinds 1911 en wordt steeds doorgegeven aan een actrice die hem volgens de gever waardig is. Het weer vannacht opklaringen met temperaturen rond het vriespunt.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 Chiavistelli. Chiavistelli. I thought to myself, is this real? DJ. And this is my house. I into my eyes. Been a long time since you haven't heard me cry. Been a long time, baby, don't say goodbye. Been a long time, been a long time. Been a long time since you looked into my eyes. Been a long time since you haven't heard me cry. Been a long time, baby, don't say goodbye. Been a long time, been a long time. Been a long time since you looked into my eyes. Been a long time since you haven't heard me cry. Been a long time, baby, don't say goodbye. Been a long time, been a long time. Been a long time since you looked into my eyes. Been a long time since you haven't heard me cry.